Volgens de VVD waren ze juist dichtbij extra sancties, maar NSC herkent dat totaal niet, zegt politiek verslaggever Ewa Kiviet. En dit leidde ertoe bij eh, andere oppositieleden zoals van de ChristenUnie en van de SGP eh, tot de oproep, ja, kunnen jullie geen lijnpoging gaan doen om toch nog te kijken of jullie door kunnen met, eh, met NSC. Ja, maar het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren. Zo'n 70.000 mensen hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen Clinical Diagnostics. Dat laboratorium in Rijswijk werd gehackt, waarbij de gevoelige info werd gestolen van bijna een half miljoen Nederlanders. Die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Duitsland wil meer mensen in het leger hebben. De regering wil alle jonge mannen en vrouwen vanaf volgend jaar een enquête sturen. En als ze geschikt zijn, uitnodigen voor een medische keuring. Het doel is om over 10 jaar 70.000 extra Duitse militairen te hebben. En er komt een einde aan de chaos in Beek in Gelderland. Dat dorp ligt vlak bij de grens met Duitsland. En doordat er vaak file staat op de snelweg... rijden mensen door Beek om de drukte te omzeilen. Maar daardoor, daardoor is het op die kleine weggetjes vaak super druk. Dat wil de gemeente nu voorkomen, tot blijdschap van veel bewoners. De grenzen worden in principe weer gesloten, hè? zoals het vroeger was. Maar nu echt helemaal dicht. Denk ik wel een goede oplossing. Het is echt een gekke huis als je hier woont. Vreselijk. Hier eh, naar de grens toe uh, was het zo groot, dat het eh, verkeer niet meer voor of achteruit kon. Ja, dat was niet fijn. Het is gewoon te smal hier. Ja, daar mogen straks alleen nog maar trekkers en andere landbouwvoertuigen in Beek de grens over, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Hier midden op de grens moet die landbouwsluis straks dus komen. Nu nog rijden zo vanuit Nederland over de grens heen naar Duitsland toe. Maar daar komt straks dus een einde aan. En aan het bulletin komt nu al een einde. Alleen nog even het weer. Een mix van zon en wolken blijft bijna overal droog.